Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op een festival in Steenwijkerwold is een grote feesttent ingestort door noodweer. De tent stond op een festivalterrein. Er zijn tientallen gewonden, heeft de organisatie gezegd tegen een muziekjournalist op het terrein. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt en waren in ongeveer 10 minuten ter plaatse. Ze hebben gewonden onder het tentzeil vandaan gehaald en afgevoerd. De weersomslag was onverwacht en extreem, vertelt de journalist. De grote tent werd opgetild door de wind en kwam toen weer tegen de grond gekwakt. Het deel waar het podium stond is blijven staan, het deel voor het publiek stortte in. Op het terrein staan drie tenten, de twee andere bleven wel staan. In de tent zou een concert worden gegeven door Rowan Herzen. Dat was nog niet begonnen, waardoor de tent nog niet helemaal vol was. Op het terrein was het driedaagse Dickie Woodstock popfestival aan de gang. Vandaag was de laatste dag. Het optreden van Rowan Hersen moest de feestelijke afsluiting worden. Door de overwinning van Ranomi Jojo en de bronzen medaille van Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag is Nederland naar de 11e plaats in het medailleklassement gestegen. Nederland heeft nu 8 medailles, 3 gouden, 1 zilveren en 4 bronzen. De Nederlandse vrouwen eindigden in de finale van de 4x100 meter wisselslag als zesde. Het goud was voor de Verenigde Staten. De Nederlandse mannen eindigden op hetzelfde nummer als zevende in de finale. Daders van gewelds- en zedenmisdrijven betalen nog maar nauwelijks schadevergoeding aan slachtoffers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers die een schadevergoeding toegekend hebben gekregen, krijgen sinds vorig jaar sowieso geld. Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Incassobureau het geld uit.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 This is how we rock the party. How we rock the party. This is how we rock the party. How we rock the party. This is how we rock the party. Guys, girls, everybody make noise. Make noise. Make noise.